Hij staat 11 op de lijst. Brinkman zegt niet te willen muiten in de partij en hij stelde duidelijk dat er geen machtsstrijd is binnen de PVV. Wilders is en blijft de leider, maar ik zou graag een meer democratische structuur zien in de partij, aldus Brinkman. Hij gaf geen antwoord op de vraag of hij zijn standpunt al met Wilders heeft besproken. De Royal Bank of Scotland koopt voor 500 miljoen dollar vervolging in de Verenigde Staten af... voor overtredingen begaan door een voormalig onderdeel van ABN AMRO. Uit onderzoek bleek dat ABN AMRO overheden en banken uit Iran, Libië, Soudaan en Cuba hielp met het ontduiken van economische sancties. Die waren door Amerika ingesteld omdat de landen internationaal terrorisme zouden ondersteunen. ABN AMRO adviseerde de landen hoe ze de Amerikaanse financiële waakhonden konden omzeilen. Na de overname van ABN AMRO kwam het onderdeel in bezit van RBS. Het Amerikaanse ministerie van Justitie zal in ruil voor volledige medewerking de zaak over een jaar intrekken. Op Schiphol is een toestel van Transavia vlak voor vertrek ontruimd nadat er brand was ontstaan. Er was een steekvlam bij de hulpmotor aan de buitenkant van de staart. Het toestel, een Boeing 737, stond op het punt om naar Faro in Portugal te vliegen. Passagiers hebben het toestel verlaten via de glijbanen en de sluis. Er waren 186 passagiers aan boord van het vliegtuig en een van hen raakte licht gewond. In reactie op de steunmaatregelen voor de euro zijn de aandelenkoersen gisteren omhoog geschoten. In New York sloot de Dow Jones bijna 4% hoger en de AEX in Amsterdam sloot uiteindelijk 7,3% hoger op 335 punten.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 I know this will be growing when I be telling the fibs. Now, you said your trust is getting weaker. Probably cause my lies just started getting deeper. And the reason for my confession is that I learned my lesson And I really think you ought to know the truth Because I lied and I cheated and I lied a little more But after I did it, I don't know what I did it for I admit that I've been a little immature With your heart like I was the predator in my book of lies, I was the editor and the author. I forged my signature, and I apologize for what I did to you. Cause what you did to me, I did to you. No, no, no, no, baby, no, no, no, no, don't lie. no, no, no, no, yeah, yeah. said I'm leaving, cause she can't take the pain. It's hard to continue this love, it ain't the same. Can't forget the things that I've done inside her brain. Too many lies committed, too many games. She feeling like a fool getting on the last train. Trying to maintain, but the feeling won't change. I'm sorry for the things that I've done and what I became. Caught up in living my life in the fast lane. Blinded by lights, cameras, you know the fame. I don't know the reason why I did these oh, things. Oh, well, I had a our emotions are drained. Cause a lie and a lie and a little lie lie. Now your emotions are drained. No, no, no and she all in my world. I give her all my attention and diamonds and pearls.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 alleen een zegen.